gisteravond een dode gevallen. Een ander raakte gewond. De politie kreeg naar het ziekenhuis overleden. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het weer, het is droog, de temperatuur loopt al snel op naar 26 graden vanmiddag. Later neemt de kans op een onweersbui vanuit het zuidwesten toe.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 Don't go now, please, don't. I don't know. Shut up, just shut up, shut up, shut up, shut up. Stop the talking, baby. I start walking, baby. Stop the talking, baby walking, baby. Stop the talking, baby. Start walking, baby. Stop the talking, baby. Start walking, baby. Stop the talking, baby. Start walking, baby. Stop the talking, baby. Start walking, baby. Stop the talking, baby. Start walking, baby. Stop the talking, baby. walking, baby. Stop the yapping, baby. What happened, baby?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 De betogers eisen het vertrek van de interimregering die aantrad na het vertrek van Ben Ali. De demonstranten zijn bang dat de overgangsregering niet van plan is om op korte termijn democratische hervormingen door te voeren. Bij geweld tussen moslims en koptische christenen zijn in Cairo zeker vijf doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. De groepen raakten slaags toen een christelijke vrouw die zich wilde laten bekeren tot de islam werd vastgehouden in een kerk. De oproerpolitie maakte een einde aan het geweld. In Egypte zijn de laatste maanden geregeld gevechten tussen moslims en koptische christenen. Het Pentagon heeft delen van vijf videofilmpjes van Osama Bin Laden vrijgegeven. Daarmee wil de VS bewijzen dat de Al-Qaeda-leider echt is gedood. De opnames werden meegenomen uit Bin Ladens villa in Abbottabad. Op de video's is onder meer te zien hoe hij zijn videoboodschappen repeteert en hoe hij naar nieuws over zichzelf kijkt op televisie. Bij een steekpartij in Almere is gisteravond een dode gevallen. De politie kreeg rond 9 uur een melding van een burenruzie. In een huis vond de politie een gewonde man en vrouw. Eén van hen is op weg naar het ziekenhuis overleden. Er is iemand aangehouden voor de steekpartij. In Ecuador heeft volgens exit polls een meerderheid van de bevolking ingestemd met meer macht voor de president. De linkse president Correa krijgt daardoor...